het NOS-journaal. Osama Bin Laden was niet gewapend toen de Amerikaanse commando's zondag zijn huis in Pakistan binnenvielen. Maar volgens het Witte Huis bood de Al-Qaeda-leider wel verzet voordat hij door de commando's in zijn hoofd en borst werd geschoten. Hoe hij zich verzette wilde woordvoerder Carney niet zeggen. In de kamer bij Bin Laden was ook zijn vrouw. Zij verzette zich ook en kreeg een kogel in haar been. In de compound waren veel andere mensen die wel bewapend waren en daarom duurde het vuurgevecht 40 minuten, aldus de woordvoerder van het Witte Huis. Twee piraten uit Somalië hebben van een rechtbank in Spanje ieder 439 jaar celstraf gekregen. Ze kregen die zware straf omdat ze anderhalf jaar geleden met een groep piraten een Spaans visserschip hadden geënterd en gekaapt. De 36 opvarenden, onder wie 16 Spanjaarden, krijgen een schadevergoeding van 100.000 euro per persoon. Ze werden 47 dagen vastgehouden en kwamen vrij nadat er 2,7 miljoen euro losgeld was betaald. De twee Somaliërs mogen voor overigens volgens de Spaanse wet niet langer dan 30 jaar worden vastgehouden, ondanks de veroordeling tot 439 jaar cel. De website Het Achterhuis Online heeft een Webby Award gekregen. De site van de Anne Frank Stichting was de beste in de categorie culturele instituten. De prijzen worden elk jaar door een cultureel instituut in New York toegekend aan de beste websites ter wereld. Het Achterhuis Online werd vorig jaar april gelanceerd en is al door ruim 800.000 mensen bezocht. Op de site kunnen bezoekers virtueel rondlopen in het Achterhuis waar Anne Frank en haar familie in de Tweede Wereldoorlog zaten ondergedoken. Het weer, het is helder. Vannacht kans op lichte vorst aan de grond. Morgen wisselend bewolkt en in het oosten kans op een bui. Het wordt dan 12 tot 16 graden. Donderdag lopen de temperaturen op en wordt het zonniger. Dit was het NOS Journaal. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er staan geen files. U krijgt van mij de aangekondigde snelheidscontroles van vandaag. A12 Utrecht-Arnhem tussen knooppunt Oude en Veenendaal. En de A28 Utrecht-Amersfoort. Daar staan ze tussen de knooppunten Rijnsweert en Hoevelaken.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 Vandaag jullie thuis door Tom Hendricks. Goedemorgen Zandvoort, Bentveld en de Ronde van Haarlem. En natuurlijk ook een goedemorgen aan onze internetluisteraars in onder andere Boetangen, Dokkum, Bergen op Zoom, Hamburg en waar ook verder ter wereld. Gisteren was het groot feest, Koninginnedag. Vandaag is het ook feest, het wordt alleen wat minder gevierd dan vroeger. Het is namelijk 1 mei, de dag van de arbeid. Laten we er in CFM Jazz toch een beetje een muzikaal tintje aan geven. Met de worksong van cornetspeler Ned Adderley en zijn quintet. Hij kondigt het zelf aan met de mededeling dat dit compositiewerkje hem bepaald geen windeieren heeft gelegd. De worksong. Right now we're going to play my favorite song. This is a request for me. This next one. because I wrote this next song. And uh, of course, many of you have heard this is the song that made the most money for me of any song that I ever wrote. So we're going to play this song, and uh, we hope you enjoy it. Here's the work song. The work song. verrassende uitvoering van How High the Moon door het Modern Jazz Quartet. Met een mysterieuze lang intro van Miles Jackson op de vibes en Percy Hees op de bas. Het was een live opname uit 1960 van een concert in Ljubljana in het toenmalige Joegoslavië. Maar die opname werd pas in 1995 op cd uitgebracht. Ter nagedachtenis aan de een jaar eerder overleden drummer Connie Kay nu we dan toch even aan het eh, herdenken zijn. De Italiaanse jazztrompetisten Enrico Rava en Paolo Fresu brachten in 1999 het album Shades of Chet uit. Een eerbetoon aan hun voorbeeld Chet Baker. Naast Rava en Fresu horen we op piano Stefano Bolani, op bas Enzo Pietro Paoli en op drums Roberto Gatto. Line four Lions. with you beside me. pessoas was de opvallende stem van de Amerikaanse jazzzangeres Betty Carter, overleden in 1998. Zij gebruikte haar stem eigenlijk als een instrument. Als ze zong, improviseerde ze net zoals een trompetist of een saxofonist. Ze ontwikkelde een eigen stijl waarin ze, waarin ze het avontuur niet uit de weg ging. Ze zocht echt de grenzen op Betty Carter wordt dan ook beschouwd als een van de grootste jazzzangeressen van de tweede helft van de vorige eeuw. Zij zong nu hier in CFM Jazz If I Should Lose You. En dat werd in 1993 opgenomen tijdens een concert in de Royal Festival Hall in Londen. Met aan de piano Jerry Allen. Als we België en jazz zeggen, duikt natuurlijk meteen de naam van Toet Stielemans op. Maar de Belgen hebben ook een grootheid op de gitaar. Fabien Lavertin. Hij geldt als een van de belangrijkste hedendaagse exponenten van de gypsy jazz. In 1950 geboren in de Romani-gemeenschap Manouche, En hij begon zijn, op zijn vijfde leeftijd gitaar te spelen. De muzikaliteit zat al in de familie, want zijn vader speelde viool en een andere broer eveneens gitaar. We gaan Fabien Lavertine beluisteren op een opname uit 1993, The Man I Love. stukje klassiek op het ritme van de bossa nova. In 1963 nam bariton-saxofonist Jerry Mulligan samen met onder andere trombonist Bob Broekmeyer en trompetist Art Farmer een album op dat met de naam Nightlights. En daarop verscheen de net gedraaide prelude in E mineur van Frédéric Chopin. Na een prelude maar eens een rhapsody maar deze is niet op klassieke leest geschoeid. Hij komt uit de popmuziek vandaan. I Hear a Rhapsody, gespeeld door Art Blakey's Jazz Messengers anno 1961. En daarin excelleerden toen Wayne Shorter op tenor, Kurt Feller op trombone, Lee Morgan op trompet en Bobby Timmons piano. able to fly Blossoms no bliss While they're waiting for her kiss Panonica, my butterfly Fluttering one Fair and bright as the sun Light as wind embracing the sky colorful wings Soft and gaily painted things Panonica, my butterfly Like the lovely flowers I wait for hours Just to feel that touch The touch that I love so much such as butterfly wings Poets can't describe though they try Love played a tune when she stepped from her cocoon Panande my butterfly Poets can't describe, though they try Love played a tune when she stepped from her cocoon Vaker heb ik verteld dat pianist Silonius Monk vaak een onmogelijk mens was om mee samen te werken. Maar hij liet prachtige muziek na en daarvan stelde zangeres Carmen McRae in 1988 een album samen.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 Mensenrechtenorganisaties hebben dat gezegd. De aangevallen moskee staat in het centrum van Daraa en is de afgelopen weken het symbool geworden van het protest tegen president Assad. Op andere plaatsen. One ticket please. what's going man? Yeah, she's at home.